Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Onderwijsminister Wiersma heeft zich misdragen tegen ambtenaren. Die zeggen in de Telegraaf dat hij regelmatig door het lint ging. Hij schreeuwde, sloeg met deuren en kleineerde beginnende medewerkers. Een woordvoerder van Wiersma zegt dat de verhalen kloppen, vertelt mijn collega Wilco Boom. Nou, er is een officiële verklaring van het ministerie en die is natuurlijk in overleg met hem opgesteld. En in die verklaring wordt erkend dat Wiersma in de eerste periode van zijn ministerschap vanuit ambitie en gedrevenheid scherp en soms fel is geweest tegen zijn ambtenaren. En daarmee citeer ik uit die verklaring. De minister geeft toe dat zijn gedrag niet oké was. Er zijn meerdere gesprekken geweest over hoe het anders moet. En met de meivakantie die vandaag begint worden het drukke tijden op Schiphol. Vorig jaar stonden er enorme wachtrijen in deze periode... en daarom heeft de luchthaven extra personeel opgetrommeld. Met bijna duizend nieuwe beveiligers hoopt het vliegveld de drukte aan te kunnen. We zijn eh, eh, positief, eh, maar ja, mensen moeten er wel rekening mee houden. Er willen echt heel veel Nederlanders reizen. Vandaag ook bijna 70.000 mensen die vertrekken. Dus af en toe zal even wachten erbij hoor. En bagagemedewerkers van Schiphol willen nog steeds meer salaris. Daarom gaan zij misschien weer actie voeren. Dan zullen de wachttijden alsnog oplopen. De Tweede Wereldoorlog-veteranen krijgen vandaag bezoek van scholieren. Die brengen brieven langs bij de laatste nog levende verzetstrijders... en mensen die meevochten tegen de Duitsers. Dorien geeft les in Wageningen en zij vertelt wat haar leerlingen hebben opgeschreven. Leerlingen hebben eh, rondom een project op school eh, brieven geschreven over wat vrijheid voor hun betekent. En uh, ze mochten in die brieven ook vragen stellen aan de veteranen. Vandaag brengen ze die dus langs en dat levert vaak bijzondere momenten op. Omdat leerlingen ook vragen stellen in hun brieven... hebben we afgelopen jaren ook veel antwoord gekregen. En dat eh, maakt het echt ja, heel erg realistisch voor de leerlingen. Dat ze zich realiseerden, oh, er zit ook echt een veteraan... Hè, die mijn brief heeft gelezen en een antwoord heeft geschreven. Dat is al echt een eh, mooie aan dit project. En dan krijg je het weer nog. Een grijze dag met regen en later vandaag misschien ook onweer. Alleen in het noorden en in Zuid-Limburg zijn er af en toe opklaringen met wat zon. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen is de weg dicht bij Bergen door een ongeluk. Hou rekening met extra reistijd. Omrijden kan via de uitwijkroutes U79 en U80.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 If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait The day you give your love to me won't be a day too late oh. every day Ik waar, dat boeit me niet Want dan ga ik alleen maar malen Want ik wil vluchten van die pijn Deze man wil ik niet zijn Hij begint me in te halen Vaak gevlucht, ik vond geen rust Ik loop steeds weg, ben uitgeput Het lijkt alsof ik val Want ik krijg geen Zelfs mijn schaduw rent weg. Dit moet ik in mijn eentje dragen. Van alles geprobeerd. Ik heb het maar geaccepteerd. De illusie dat je mij zou laten. Vaak gevlucht, ik vond geen rust. Ik loop steeds weg, ben uitgeput. Het lijkt alsof ik val. Want ik krijg Ik weg, ben uitgeput. Het lijkt alsof ik val. Want ik krijg geen adem meer. Is dit de laatste keer? Oh, ik slenter over straat alsof je niet... you let the others be Cause with you is where I got to be yeah. Oh, sugar, where you been? Hanging out with your male friends Listen, somebody's gonna hurt you The way you love to keep hurting me And we're saying, oh, oh, Sheila Let me love you till the morning comes Six, so, oh she I want to be the only oh, baby, understand That I want to be the only man But it seems too hard And I think I'll start to have my own fun Oh, baby, it's plain to see That you're qualified to fulfill your needs you're pulling over on me Well, honey, baby, just you wait and see And we sing, oh, oh, Sheila Let me love you till the morning comes Sheila Oh, oh, Sheila You know I want to be the